Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. In Berlijn hebben ook de laatste klimaatactivisten hun hongerstaking beëindigd. Het waren er nog twee. Een kleine groep jonge activisten stopte vier weken geleden met eten... in de buurt van het Rijksdaggebouw. Ze willen dat er meer gedaan wordt om de klimaatproblemen aan te pakken. De meesten stopten eerder deze week al met hun hongerstaking. En nu hebben ook de laatste twee hun actie beëindigd... omdat SPD-leider Scholz heeft beloofd om met ze in gesprek te gaan. Morgen zijn in Duitsland de parlementsverkiezingen... en het klimaat is daarbij een belangrijk onderwerp. De eerste dag waarop mensen een coronatoegangsbewijs moesten laten zien om een restaurant of kroeg binnen te gaan is voor handhavers zonder grote problemen verlopen. Dat zei de BOA-bond aan het einde van de avond. In Nijmegen moest de gemeente wel optreden toen BOA's ontdekte dat een restaurant weigerde bezoekers te controleren op een toegangsbewijs. Dat restaurant moest per direct sluiten. Inmiddels is het 12 uur geweest en moeten alle horecagelegenheden volgens de coronamaatregelen dicht zijn. Hoewel de handhavers nauwelijks overlast ondervonden... waren er wel problemen met de corona-check-app. Door meerdere DDoS-aanvallen en grote drukte was die bij Vlagen overbelast.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 So baby, times a little crazy. I've been getting a little lazy, waiting you to come save me. I can see that you're angry by the way that you treat me. Hopefully you don't leave. Zandvoort 106.9 FM. Dit is ZFM Zandvoort.